Er staan die mensen met bordjes klaar, vaak familie en vrienden die Oekraïnse vluchtelingen opvangen en dan mee verder het land innemen. zijn ook soms vaak wildvreemde vrijwilligers die hele gezinnen meenemen. En ja, Oekraïners die niet meteen een plekje kunnen krijgen, die worden hier even verder opgevangen in de stationshal waar ze water en eh, drinken krijgen. Ja, zo zijn de afgelopen dagen duizenden en duizenden Oekraïners hier het land eh, ingekomen. Dit is echt een hele belangrijke navelstreng tussen Oekraïne en Polen. En ja, zolang die treinen uit uh, en andere steden blijven binnenkomen, zal dit een centrale locatie blijven waar Oekraïense vluchtelingen Polen binnenkomen. Het is dag 7 van de Russische inval in Oekraïne. Volgens het land zijn er sinds vorige week meer dan 2000 Oekraïense burgers omgekomen. Een pakketbezorger uit Rotterdam is overleden. De man kreeg vorige week ruzie met iemand om een pakketje en viel hard op zijn hoofd. Hij overleed in het ziekenhuis. Een man van 29 zit ervoor vast. Waarschijnlijk gaat morgen de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam weer open. Die was sinds vorige week dicht na een urenlange gijzeling. Een gewapende man hield iemand onder schot en beschoot de politie. En werd uiteindelijk aangereden door een politieauto en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ja, en dan nog iets heel anders, want in dierentuin Wildlands in Emmen was het gisteren feest bij de olifanten. Olifant Mingalar O mocht 30 kaarsjes uitblazen. Dat hebben we gevierd eh, door middel van een, eh, ja, een taart te maken voor de olifanten. Met eh, ja, de, de lekkere ingrediënten die ze gewoon lekker vinden. Dus hooi, appeltjes en eh, zelfs hebben we nog een ijsje gemaakt voor, eh, voor ze. Ja, het olifantje werd geboren in Emmen en dat was toen best wel bijzonder. Een olifantje dat in de dierentuin ter wereld komt. Verzorger Wibo Walstra werkte net twee jaar met de olifanten en herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Het was toen heel bijzonder. Want er werden eigenlijk nooit olifanten geboren in dierentuinen. Ik weet eigenlijk zeker dat zij de tweede ooit in Nederland is geweest. In Rotterdam jaren daarvoor eens een keer. Ja, half Nederland liep uit en dat is echt een, eh, een gekke boel heb ik nog het weer. In de noordoostelijke helft schijnt de zon. In het zuidwesten zitten de wolken voor. En het is op de meeste plekken een graad of 10. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de ring Amsterdam...